uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. In Heerlen is de brandweer uren bezig geweest om een brand in een bedrijfsverzamelgebouw onder controle te krijgen. Dat lukte pas nadat met een shovel gaten waren gemaakt in muren. Daardoor kon een brandhaard in de kelder worden bereikt. De bewoners van ruim tien woningen in de buurt moesten uit voorzorg hun huis uit. Ze zijn inmiddels weer terug. De brandweer is nog aan het nablussen. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en uit de rook te blijven. De VN-veiligheidsraad eist dat de Houthi-rebellen in Jemen per direct en onvoorwaardelijk de macht teruggeven aan de regering. Dat staat in een resolutie die de leden van de Veiligheidsraad unaniem hebben aangenomen. De Veiligheidsraad wil ook dat het huisarrest van president Hadi en zijn kabinet onmiddellijk wordt opgeheven. De Shiïtische Houthi-rebellen grepen anderhalve week geleden de macht in Jemen. Ze stuurden het parlement naar huis en stelden een voorlopig bestuur in. Secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon zei vorige week dat Jemen voor onze ogen in elkaar valt. Er zou gisteren een ongekend aantal migranten uit zee zijn gered. Het zou gaan om ruim 2000 vluchtelingen. Verder zou de Italiaanse marine bedreigd zijn door maffiabendes... die zich met het illegale vervoer bezighouden. De mafiosi eisen een leeg schip om te gebruiken. Duizenden Libiërs vluchten de zee op uit angst voor IS. Italië wil dat de VN een interventiemacht naar Libië stuurt... om de opmars van IS te stoppen. Voor de vierde keer deze maand is het noordoosten van Amerika getroffen door een sneeuwstorm. In Boston is nu 1,8 meter sneeuw gevallen sinds eind januari en dat is een record. Meer dan 1750 vluchten werden geannuleerd en automobilisten werden opgeroepen niet de weg op te gaan. Het weer. Vannacht is het helder en daalt het kwik tot iets onder het vriespunt.